Michel Koenen met het NOS-journaal. Het aantal zelfdentig jaar is vorig jaar fors toegenomen, van 48 naar 81. Het gaat vooral om oudere tieners, blijkt uit cijfers van het CBS. Het totale aantal zelfdodingen was 1917, 23 meer dan een jaar eerder. Alleen onder 60-plussers waren er iets minder zelfdodingen. In de leeftijdsgroep van 10 tot 30 jaar is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. Vorig jaar hebben zich meer gezinnen aangemeld als pleeggezinnen. Het waren er bijna 2700. Daarmee is de instroom van pleegouders na jaren weer hoger dan de uitstroom... blijkt uit nieuwe cijfers van jeugdzorg. Omdat een tekort aan gezinnen dreigde om kinderen in problemen op te vangen... begon jeugdzorg eind vorig jaar een wervingscampagne. In 2017 werden ruim 23.000 kinderen opgevangen door pleegouders... Door een stijging met 700 kinderen blijven nieuwe opvangplekken voor de korte of langere tijd nodig, benadrukt jeugdzorg. De EO overweegt juridische stappen te nemen tegen de NPO... vanwege de voorgenomen bezuinigingen op levensbeschouwelijke programma's. Het budget zou met meer dan de helft omlaag gaan, zegt directeur Arjan Lok in het AD. Volgens hem wordt de EO onevenredig hard getroffen. Hij nou eist dat de plannen voor vanavond worden aangepast, anders overweegt hij naar de rechter te stappen. En op de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse gaat Defensie een geavanceerde drone boven het laatste stuk van de wandelroute laten vliegen. En waarom die wordt ingezet wil de politie niet zeggen. Defensie wil alleen kwijt dat de drone wordt ingezet vanwege bijstandsverlening aan de politie. Vorig jaar zette Defensie al een drone in tijdens de Zwarte Cross. Daarmee werd de verkeerssituatie in de gaten gehouden.